7 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft naar eigen zeggen overtuigend bewijs gezien... dat het coronavirus afkomstig is uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan. Details over het bewijs wilde Trump niet geven, omdat de zaak nog wordt onderzocht. Over het algemeen wordt aangenomen dat het virus eind vorig jaar ontstond... op een markt met levende dieren in Wuhan. Maar er zijn ook theorieën dat de oorsprong ligt in een laboratorium in de buurt... waar het mogelijk per ongeluk zou zijn ontsnapt. Nederlandse banken hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis ruim 111.000 ondernemers geholpen. Ook 24.000 consumenten kregen financieel wat meer lucht. En dat deden de banken door aflossingstermijnen van leningen en hypotheken te verlengen en nieuwe kredieten te verstrekken. Niet alle bedrijven krijgen hulp van hun bank. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken is de hulp alleen bedoeld voor bedrijven die voor de coronacrisis gezond waren. De Nigeriaanse drummer Tony Allen is overleden. Hij stond samen met Fela Kuti aan de wieg van de Afrobeat. Een combinatie van onder meer jazz, funk en Nigeriaanse percussie... die vooral in de jaren 70 en 80 populair was. Samen maakten ze tientallen platen. Later verhuisde Allen naar Europa en werkte hij samen met diverse artiesten. Hij speelde vorig jaar nog op Lowlands. Allen was 79 jaar. Tienduizenden mbo'ers hebben door de coronacrisis hun stage moeten afbreken, blijkt uit een rondvraag van de NOS. Vooral in de horeca, het toerisme en de uiterlijke verzorging zijn stages stilgelegd. De mbo-raad zoekt naar oplossingen, vooral voor de studenten die in hun laatste jaar zitten. Mogelijk kunnen ze vervangende opdrachten doen om te laten zien dat ze de benodigde vaardigheden beheersen. En als dat niet kan, dan moeten de stages na de zomervakantie worden afgerond. Het weer. Vooral aan de kust nog buien. Landinwaarts wat droger bij een graad of 8. Overdag stevige buien, soms met hagel en onweer. En tussendoor wat zon bij een graad of 15.